Parsons Project. Eh, als laatste hoorde je The Eagle Will Rise Again. Daarvoor draaiden wij Limelight. het is verschenen op een eh, CD uh, eh, Pop Classics, waarop Alan Parsons 14, nee 16 nummers heeft gezet. Onder andere Eye in the Sky staat erop. de Turn of a Friendly Card, Mama Gamma. verder nog bekende dingen. Uiteraard Old and Wise staat er ook op. Dus echt weer zo'n hebben dingetje. Wat verschenen deze week op CD Video? Uh, een cd'tje of zeven. En dat zijn allemaal 5-inch cdv's. Dus het zijn eh, video-cd's waar maar één videotrack op kan. En de rest is gevuld met audiomateriaal. We hebben onder andere op cd-video Wanted Dead or Alive van Bon Jovi. En Tears, for, Tears Are Falling van de groep Kiss. Ook nog Candy van Cameo en Smoking Gun van de Robert Cray Band. Sea of Time van de Rainbirds en What Kind of Fool van de groep All About Eve. En uiteraard eh, Dan Jericho. Ik zeg uiteraard omdat ik hem eh, in de CD-speler heb gedaan. De CD-video van Dan Jericho. Hij heet Big Area en je hoort ook het gelijknamige nummer Big Area. Hier is Dan Jericho. Big Area, waar ook de videoclip trouwens van opstaat. We zijn toe aan het importoverzicht. Via de diverse importkanalen verscheen op CD Brits Too Far van de groep Brits Too Far. Dancing in the Dragon van Bruce Cockburn. En Run Around Sue van Dion. Drive Cert van de groep Drive Cert en Pat Garrett en Billy the Kid van Bob Dylan. Self Portrait van eveneens Bob Dylan en All the Hits van de groep Imagination. Ook de CD Jefferson Airplane van de groep Jefferson Airplane en Funkadelic van de groep Funkadelic. Dan een live CD He Ain't Heavy van The Hollies en Double Trouble eveneens live van eh, Molly Hackett of Hatchet. Weer een live CD van eh, Reba Moontire. En It Looks Like Snow van de Phoebe Snow CD. 16 original hits van Sonny and Cher. En Nikki Nana van Janni. Die komt nog waarschijnlijk in dit eh, uur aan bod. Daar zijn de liefhebbers, waar ik toe behoor, heel gek van. Dan nog een CD die ook aan bod komt in de CD-show: Patrick O'Hearn met Eldorado. En nog een CD die we draaien in de CD-show: dat is de CD Time and a Word van Yes. Een van die legendarische, misschien wel de legendarische Yes-CD, die eh, waarschijnlijk een grote doorbraak heeft veroorzaakt. Je hebt er eh, in de spot vandaag voor de CD-show al wat van gehoord. Er zijn ook diverse jingles van gemaakt destijds door de collega's van Veronica. Van die legendarische Time and a Word CD van Yes draaien wij twee nummers. Dat is allereerst uiteraard de titelsong Time and a Word en het nummer Every Days. Hier is Yes. open up your eyes, see what I see. Do you see the same time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going? time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going wrong? A star ten bucks. Just making change for plastic cherries. I've been a tree jaybird, look at me, no word. Everyone looks, we can't see, we can not be ignored easily. Well, well, well, the day. things like ecstasy, the sound of trees, most anything. What a baby. liefhebbers. Yes van de CD Time and a Word. Je hoorde eh, in het begin Time and a Word en dit was het nummer Every Days. Waar ook eh, de collega's van Veronica dus diverse jingles op hebben gemaakt. Onder andere de 3 in 1. Ik dacht trouwens alleen maar de 3 in 1 jingle. Dit is de CD-show van het Ros op Radio 3. We hebben nu een verzamel-CD die The Beat Goes On heet. Daarop uiteraard allemaal eh, diverse artiesten. We draaien daar drie tracks van. De, zo dadelijk I Was Kaiser Bill, Batman, en van Whistling Jack Smith en When You Are a King van The White Plains. En we beginnen met The Warm Sounds met The Birds and Bees. There you are in the corner. No, it's no use you hiding from me. Cause I know that you want me It's easily plain to see What's the difference? You're sitting on the cold hard floor So I wish you'd decide to come here by my side For a kiss and a cuddle sorry, dear. I can see you by the twinkle that shines in your eyes. No, I don't think it's starlight.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 één keer weg ook. De White Plains, When You Are a King. Daarvoor I Was Kaiser's Bill Batman van Whistling Jack Smith. En we begonnen het drietal met The Warm Sounds, The Birds and Bees. Dan nu in de CD-show een eh, artiest die altijd uitkomt met een nieuwe CD. Als ik de CD-show over mag nemen, want drie maanden terug was hij ook eh, uit met de nieuwe. We hebben het over Janni. Het is ook een van mijn favorieten, dus het kan eigenlijk geen toeval zijn. Dit is de vierde LP van Janni, heet uh, Nana. We draaien daarvan eh, in ieder geval twee tracks en een gedeelte van de derde tot aan de ster van 10 uur. We beginnen met Dance with a Stranger, dan The First Touch en een gedeelte van de nummer Running Time. Je hoort hem van één cd, dus met korte witjes tussen de nummers. Hier is de nieuwe cd van Janni. gitarist en zanger van Toto. Zijn cd heet dus Steve Lukather en je hoort het nummer With a Second Chance. Steve Lukather. binnenkomen in de CD Top 100 op nummer 85. Steve Lukather met eh, de CD Steve Lukather. Je hoorde het nummer With a Second Chance. In dit eh, tweede gedeelte van de CD-show heb je nog te goed een eh, oude LP nu op CD van de groep Afro Dallas Child. de LP 666 verscheen op dubbel CD. Ook nog de nieuwe CD van Kim Mitchell en Patrick O'Hearn. Plus een verzamel CD's van, CD van de oude hits van de Easy Beats. De firma EMI maakt er een goede gewoonte van. Nu alles van de Beatles op CD is verschenen, ook de originele singles weer in, eh, op CD-single uit te brengen. Zo verscheen er deze week een CD-singeltje van de Beatles met Let It Be en You Know My Name, Look Up The Number. En een CD-single Something met op de B-kant het nummer Come Together. En daar ga je nu naar luisteren. De Beatles, Come Together. Beatles 20 jaar na dato Come Together. Ook een eh, oude LP van Margriet Eshuis verscheen deze week op eh, CD. Het is de LP Black Pearl die dus op CD verscheen. Daarvan draaien we twee nummers: het hele mooie An Other Lullaby en het hele bekende Black Pearl. We beginnen met An Other Lullaby. Margriet Eshuis. Close your eyes, my pretty child. Though the night is dark. and the wind is wild, I will stand beside your bed. Tonight there's nothing. een keer weer van CD te horen. Margriet Eshuis en haar band met een Other Lullaby en het hele bekende Black Pearl. Bijna zes minuten voor half elf, tijd voor het overzicht van de releases van de Nederlandse maatschappijen. Deze week verscheen bij Dureco Migration van David Cruisen, Color van Lee Rittenhauer en Playing for Keeps van Nelson Ringel. Bij de firma Polygram, Just Keep Rocking van Double Trouble, Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis, Nida Hagen met haar CD Nina Hagen en de Single Collection, een verzameling van drie CD's van The Rolling Stones met alle oude singles. Dan de Best Of van The Jumping Jewels, Sleeping with the Past van Elton John. Vive eh, Lakaboom van Mona Lisa Orchestra en Rock Album van Rod Stewart. Dan ook nog een cd die we zo dadelijk gaan draaien, de cd 666 van de groep Aphrodite's Child. Bij EMI verscheen From Now On van Jackie Graham. En tot zover ook meteen EMI. Rustig weekje voor de jongens. Bij CBS, The Guitar Shop van Jeff Beck. A Night with Mr. C van Clarence Clemon. Too Long in Wasteland van James McCurthy. En Time Will Tell van de groep Fifth Angel. Bij de firma WEA verscheen op eh, CD deze week Dr. Feelgood van Motley Crue eh, de, de CD Jigsaw van Mike Stern en Bound by the Beauty van James Sibbery. Sibbery kan ook trouwens. Dat is het, eh, Jan knikt. James Sibbery. Dan als laatste maatschappij BMG. Daar verscheen Legacy van Poco, Special van The Temptations, Let Love Rule van Jenny Kravitz en After Seven van de groep After Seven. Dat waren de releases van de Nederlandse maatschappijen. Ik had het net al over een eh, cd van Afro Darius Child 666. Daar draaien we twee nummers van. Als eh, eerste het nummer Break en dan het nummer Four Horsemen. Hier is Afro Darius Child. You make it. Oh, you make it. Cry in my empty room, and we try to forget. Daar is Child. Uh, pardon, dat is in één keer weg ook. 666. We begonnen met het nummer Break en daarna het nummer Four Horsemen... waarin je uiteraard het geknepen stemgeluid van Demis Roussos hebt herkend... van voor zijn komkommerdieet. Goedenavond Jan, je bent er al een tijdje. Maar... Ja. Ja, de hele show allemaal nu pas te horen voor de luisteraars met de prijsvraag. Goed, de vraag van vorige week was een vraag van Wim. Ja. En dan moet ik even spieken. Eh, welke kleur ogen heeft Anne Lennox van de Eurythmics? Ik heb even de kaartjes doorgekeken, maar een hoop inzenders zonder kleuren tv. Eh, mhm. ja. Zeker weten. Eh, het antwoord was groen. Ah. En wat was het te winnen? De nieuwe cd van de Euryth Eurythmics V2R1. Die vijf cd's die gaan naar Johan de Jong van Diepenbeerstraat 30 in Kruisland. Edith de Munter Heerlongstraat 33 in Heerlen. Henry Snijers, De Burg 151 in Geldrop. Rob Koper, Bezenraderweg 111 in Heerlen. En de laatste die gaat naar Katrien Rutten, het Oosteinde 9 in Deil. Zij winnen de nieuwe cd van de Eurythmics dus de prijsvraag van deze week. We moeten nog een klok ook weggeven. Oh, CD-klok, neem me niet kwalijk. Een CD-klok, die gaat deze week naar CM Spruit, Haarlemvlietstraat 22 in Almere. Die krijgt een, eh, een CD-klok, dus een klokje in de vorm van, je raadt het al, een CD met erachter een uurwerk en inclusief batterij. Inderdaad. De vraag van deze week. In het eerste uur draaiden we de Yes LP Time and the Word. En eh, we geven vijf van deze CD's weg. Mhm. Als je drie mensen noemt die toen in Yes speelden. Op ah. dit album. Dus drie mensen die toen in Yes speelden. Ten tijde van de CD, van de LP toen, hè? LP was Time het, ja. in a Word. Ja. Stuur de oplossing naar de CD-show, Tros, postbus 6060 denk ik. 1200 GZ in Hilversum. Inderdaad. 1200 GZ van Goede Zender in Hilversum, postbus 6060. Door met de CD-show, daar nu tijd voor de nieuwe CD van Kim Mitchell. Die CD heet Rockland draaien we twee nummers van achter elkaar van één, CD, van één CD. Dus weer met het bekende pauzetje ertussen. De nummers die je hoort zijn Crossroads, The Crossroads en Tangle of Love. Hier is Kim Mitchell. Love is like, love is like, now I'm alive. Love is like a beautiful foreign country. Almost like a taste of heaven, like landing on Mitchell. En zijn cd Rockland is een Canadese gitarist met zijn derde soloalbum. En hij heeft vroeger gespeeld bij de band Mac Webster. We draaiden daar twee nummers van, het nummer The Crossroads... en als laatste The Tangle of Love. We hebben nog uh, eh, 12,5 minuut zuivere speeltijd in deze aflevering van de CD-show bij de Tros op Radio 3. Daar nu aandacht voor een verzamel-CD van de Easy Beats die de Collection heet. We draaien van Land of Make Believe en het overbekende Friday on My Mind. Maar dus eerst The Land of Make Believe.